Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demotionaire kabinet is het niet eens over nieuwe coronamaatregelen. De afgelopen uur hebben ze gepraat over voorstellen van het OMT... om wat te doen aan de stijgende besmettingen en steeds vollere ziekenhuizen. Maar de voorstellen die er liggen zijn zo ingrijpend dat ze het niet eens worden. Het overleg is eventjes klaar, zegt verslaggever Lars Geerts. Vanavond om 7 uur gaan ze dus verder. Ehm, en daar moeten ze dan gaan besluiten wat ze precies gaan doen eh, eh, met het OMT-advies dat ze inmiddels hebben. Het OMT heeft voorgesteld een korte lockdown in te stellen... waarbij bioscopen en theaters dichtgaan en evenementen geschrapt worden. Ook raadt het OMT aan om tijdelijk alleen nog QR-codes te geven... aan gevaccineerden en mensen die corona hebben gehad. De problemen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel zijn nog altijd niet voorbij. Vorige maand was er veel om te doen omdat het centrum zo vol zat... dat mensen op de grond of in stoelen moesten slapen. Volgens de burgemeester van Ter Apel gaat het wel iets beter... maar het is nog steeds te druk. Ik blijf mij daar eh, zorgen over maken. Zeker ook omdat dat er eh, vanuit het COA ook een mededeling is gedaan dat men eigenlijk eh, problemen voorziet aan het eind van de maand. Eh, wanneer er niet voldoende opvangplekken zouden zijn. Vanuit Ter Apel zijn er de laatste tijd al veel asielzoekers overgebracht naar andere plekken in het land. Vrachtwagenchauffeurs in Overijssel zijn bang voor wraakacties van drugscriminelen. Eerder deze week werd een grote partij harddrugs onderschept bij een transportbedrijf in Rijssen. Er gaan berichten rond dat de criminelen woedend zijn en geld willen zien van de chauffeurs. De politie zegt dat het verhaal niet klopt klopt. En drie American voetbalspelers krijgen van de Amerikaanse bond een flinke boete... omdat ze hebben gelogen over hun vaccinatie. Ze zeiden dat ze hun prik hadden gehad, maar dat is niet zo. Een van hen heeft nu corona en spijt. You know, I made some comments that, people might have uh, were misleading. And uh, you know, to anybody who felt misled by those comments, I take full responsibility for those comments. Voor ongevaccineerde spelers zijn er extra strenge regels. Zo mogen ze minder contacten hebben. De drie spelers die hebben gelogen moeten allemaal 15.000 dollar aftikken. Het weer. In het zuidoosten is het zonnig, maar op veel andere plekken is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen kan het 13 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is veel vertraging na een ongeluk tussen Zoeterwoude en Hoofddorp. 12 kilometer file, de vertraging is een uur. Er is maar één rijstrook open. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Warmond en Knopenburgerveen. Daar is de vertraging bijna een uur. Dan de A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Knalpende Eemnes.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 vibrations Super sounds of the 70s. Super sounds of the 70s. The 70s survived. Super sounds of the 70s. Super sounds of the 70s. Just keeps on trucking. see. go Thank you. talking, cause talking just turns into screaming. Oh.